stond Christus recht en sprak... Voorwaar, ik zeg Rock and Roll Café. My first guest founded a band called the Mothers of Invention and through live performances and as such albums as Weasels Ripped My Flesh and Burnt Weenie Sandwich, he established a reputation as, as a brilliant musician and an exciting performer. Please welcome Frank Zappa. I'm a band leader. Not only can I drink a whole lot, but I play 23 different instruments too, and I don't even know how to read music. een geschuifel in onze studio. Welkom iedereen op ons Rock and Roll Café special van Zappa. In ons midden, uh, Yves Janssens. Hallo, goedenavond. Dag Carlo. Goedenavond. Andriani en Filip. Eh, maar die, die, heeft niks... Die heeft niks te zeggen. <laughs> heeft hij niks te zeggen, Filip? Ga je iets zeggen, Filip? Nee. Oké, okay, voilà. Hij gaat niks zeggen. Zeg, uh, de heren die eh, mhm. heel veel over Zappa kennen, Frank Zappa, tell us more. Wat is eh, het plan voor vanavond? van alles en nog wat. Er zijn geen regels, alles mag, alles kan. Dus eh, ja. Carlo die gaat ons enorm veel leuke dingen laten horen, denk ik. Carlo is ook een, ja, de expert van, van de, de Belgische Zappa-fans, denk ik. Boah. Wow. Valt mij <laughs> ja. En bescheiden zelfs. Dus eh, nee, we gaan, heel veel, heel veel leuke, leuke dingen eh, horen. En eh, ja, dingen die zelfs nog, denk ik, nog niet dikwijls op radio zijn, zijn uitgezonden geweest. Oké. We moeten misschien ook even aan de mensen laten weten dat we met toch wel wat technische problemen zitten voor het moment. Precies, ja. we hebben dat, wij hadden een moeilijke start. onze micro's moeten iets beter afstellen. Maar Filip is hier om plaatjes te draaien voor ons. Um, wat is het volgende? Wat staat er klaar om te draaien? ik denk dat we naar Peaches en Regalia gaan luisteren nu. Uh, eh, om, om, <laughs> om even tijd te, te, te nemen om eh, verder af te stellen. En eh, dat is op plaat, hè? Oké. Ah, ja. En dit was Yves. Kun jij ons er een antwoord op geven? Ja, want ik heb geen micro. Oeh, ik heb geen micro. Ik hoor mezelf Ah ja, wel. Voilà, nu wel. Oké, sorry. Ja. <laughs> Dat was Peaches and Regalia van eh, eh Frank eh, zijn, eerste... Doe maar, doe maar, sorry. Sorry, zijn, eerste- zijn eerste soloplaat. Dus eh, dus eh, dat is al even geleden. Ik denk dat eh, zijn zoon Dweezel daar nog eh, van zijn versie nog, nog een Grammy heeft voor gewonnen. nog niet zo heel lang geleden. Dus ehm, ja. Hij speelt het ook altijd live als hij, als hij daarmee op, op tournee is. Het is, het is vooral een tijd geleden dat hij in België is geweest. Want normaal, die kwam bijna elk, elk jaar naar, naar, naar België. Maar het is ondertussen al een tijd geleden. Dus, we hopen dat het snel terugkomt. Oké, oké. Zeg, en eh, de liefde, de liefde voor Zappa, hoe is dat begonnen? Bij Carlo, tell me. Oh, <laughs> ja, ik heb toen heel, heel lang geleden, eh, toen dat wij als ja, tieners niet in het jeugdhuis binnen mochten, gingen wij gewoon buiten luisteren wat dat er gespeeld werd. En eh, op een bepaald moment vraag ik aan de DJ van, ja, wat heb je gespeeld? Ja, die noemt ja, allemaal namen op die dat je nooit op de radio hoorde. Ik weet nog van Manfred Mann tot Uriah Heep, Beefheart, Zappa. Ja, ja. En de week daarna ging ik terug. En ja, die vond dat waarschijnlijk vervelend van een kleine snootneus die altijd kwam vragen van wat draait je. En die heeft mij dan een, eh, een cassetje gemaakt. Ah, een mixtape. En, een mixtape toen, ja. En eh, ja, daar stond dan uh, Willy de Pimpop. Ja, van dezelfde plaat. Eh, van dezelfde plaat, daarom dat, we, ik mm met deze wou beginnen. En ja, dan is het begonnen. Hij zegt van, gaat die kopen? Ja. Dan heb je ja, twee vliegen in één klap eigenlijk. Dan heb je en Beefheart en, ja. en, en Zappa. Ja, en dan ja, is het eigenlijk niet meer gestopt. Allee, vooruit. <laughs> en, eh, en, wat jaar spreken we dan, eh, hmm, even denken. 74. Eh, goh, was ik twee jaar, oké. ja. Twee jaar. En ja, tweejarige toen. Hoe heb jij die eigenlijk leren kennen? Goh, dat was via vrienden van mij die... Uh, uh, die kwamen ineens aanzetten. Ik denk dat dat toen met 200 motels was. Dat ze zeiden, ja, we moeten die film eens zien. En ik moet eigenlijk toegeven dat die film, <laughs> die film eigenlijk helemaal niet zo goed <laughs> omdat dat een hele, een hele maffe, rare film is. Omdat dat dan eh, Ringo Starr speelt en Frank Zappa. En Frank Zappa speelt Frank Zappa. Mhm. En dan heb je nog een, een heel verhaal met een, een orkest, met een non, met eh, een... een, een, een, een, legerofficier en, en, al die... Ja. Absurditeiten ten top gewoon, ja. <laughs> Dus dat vond ik een moeilijk begin, maar die, die had dan ook wel... Ehm, uh, you can't do that on stage anymore, uh, de eerste had die bij. En die hebben we dan daarna geluisterd en toen had ik zoiets van, wow, deze is echt wel... Goed. Ja, en ook vooral something else, zoiets van, van dat je nog niet, nog niet direct eh, ergens anders had gehoord eigenlijk. En ook vooral, hetgeen wat aan mij vooral direct heeft binnengehaald was de humor eigenlijk van, van Frank Zappa, die... die en ook ja, natuurlijk de, de, de maatschappijkritiek en, en, en al die zaken. Dus eh, je kon direct luisteren en je kon dat horen aan die mensen. Dat dat, dat geen, eh, geen dommerik was, dat een, een ongelooflijk eh, intelligente mens was. En ja, vandaar is dat bij, eigenlijk bij mij begonnen. Ik, ik weet dat er nog een, een, een fantastisch goede versie van ehm, The Torture Never Stops op staat. bijna 20 minuten, denk ik, die versie. En met, met gitaarsolo en met, met alle toeters en bellen erop natuurlijk. En, en toen was het bij mij echt pas van, ja, <laughs> de, Frank kan het. Ja, ja, ja. <laughs> En ik, was, ik was ook, ja, en dan begin beginde te zoeken en dan de op te zoeken en dan, eh, ja, dan denk je van, oei, die mens heeft 60 plaat. Wel, dat is wel een probleem <laughs> natuurlijk. Een vraagje, want ja, ik, ik ken er echt ja, de bekende nummers, mm -hmm. die we vanavond uh, gaan, spelen. hè, <laughs> eh, want daar gaat het eigenlijk niet om, want ik ken iedereen. Was dat een multi-instrumentalist? Kon die verschillende instrumenten spelen of was dat enkel gitaar? Of? Nee, nee, absoluut. Want eigenlijk als kind, ja, je weet, Sapa begon als eh, drummer. Drummer, ja. Per, Sapa was per, een, ja, ja, een, drummer, ja. En uh, ik denk nu op die, die laatste twee cd's, denk ik, dat hem denk op die funky nothingness. Dat ja, de hm. clap of zoiets, waar je dan op Chunga's eh, Revenge, denk ik, mhm. maar een heel kort stukje hebt. Daar is dat denk ik 15 minuten. Hij begint dan ah, te drummen en eh, ja. Ja, op, u, op uw aanraden heb ik, er, eh, heb ik er van de week eens naar aan het luisteren geweest. ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, dus die had dan, die had dan ja, daarom ook dat hij dat die dikwijls eh, eh, groepen had, waar dat bijvoorbeeld eh, twee drummers en dan nog een, een volledige percussiesectie aan de kant stond. Waar dat dan Ruth Underwood en haar ding moest doen en dat Chester Thompson en dan de ander die ernaast zat. Je weet wie ik bedoel. Ja. <laughs> De andere die ernaast zat. Ja, ja die, dus, dat er dus twee drummers. En dan, eh, ja, dat was, eh, ja, was wel, wel, wel ja, een, een, heel ongewone manier om, om eigenlijk een, eh, een groep op, op het podium te zien zitten. Eigenlijk, want nog niet zo heel lang geleden hebben ze nog een, een concertfilm van, van Zappa, van, van de Roxy, volledig gerestaureerd. Die was destijds opgenomen, maar er was iets misgelopen met, uh, met de opname. Dat de beelden niet synchroon liepen met, uh, met de muziek nu met de moderne technologie van de computer enzovoort... hebben ze dat dus eigenlijk allemaal kunnen restaureren. En is die... dat is ondertussen ook al een jaar, vijf, zes zeker... dat dat geleden is dat die eh, is uitgekomen op Blu-ray enzovoort. Ik weet nog, het eerste optreden met, met zappen hebben ze daar eh, toen eh, exclusieve beelden van laten zien. En dat iedereen zoiets dus van... wow, het gaat gebeuren eindelijk. de, de film gaat, komen. En dan zitten daar dus die twee drummers... en dan ook Ruud Underwood en dan... God, is het met mensen als eh, George Duke en eh, Napoleon Murphy Brock. En dan, eh, persoonlijk voor mij de beste, de beste groep die, die, die Zappa ja, ja, ooit, ooit gehad heeft eigenlijk. Ja. En Dweezel is de zoon? Dweezel is de zoon. Je hebt nog een andere, dat is Ahmed. Dan hebben we nog twee dochters. Dat is dan Moon Unit en, en Diva. <laughs> die namen. Ja, ja. <laughs> Grappig. Oké, okay, en... Ehm, wat gaan we eigenlijk van een avond allemaal horen en eh, van muziek van eh, Frank Zappa. En inderdaad, het is 30 jaar geleden dat hij is ja, overleden. Ja, 4 eh, december. Aan kanker? Prostaat? Prostaat, ja. ja Prostaatkanker. Mhm, mhm. Ja, ja, 53 jaar. Hè. Zeer jong. Ja, absoluut. Ja, want <laughs> ik ben er bijna. Dus, ja. dus ja, het is, het is, inderdaad heel jong. Het is ja, ook een beetje, een, beetje een, een, ja, het eigenlijk allee, achteraf bekeken heb ik horen zeggen... als zij gewoon op controle was geweest... dat het, maar ja, als in indien, is natuurlijk uh, een hele dikke boek achteraf. Ja, ik denk niet dat die... <clears throat> Allee, wat dat je daar ook van weet en wat dat je daarvan leest... ik denk niet dat dat ook een gemakkelijke mens was. Hè. <laughs> Alles eh, behalve, denk ja, ik. Ja, ja. ja als al een nummer met je dochter hmm. maakt en dat uw dochter al een briefje onder de deur <laughs> moet steken van hallo, hè, ja, ik, ben, ik ben Moon, ik ben uw dochter. En ja, dan moeten we misschien straks opzetten, dat nummer. Valley dus, Girl. Ah ja, het is niet altijd... Mhm. roze geur Nee, nee, nee, zeker, niet, eh, zeker niet. Nee. Bij, bij de familie en nu helemaal mhm. niet. We moeten misschien even niet kiezen. Eh, eh, wel we, ondertussen, terwijl we nog wel aan het bijbabbelen zijn... Mhm. Ehm, ik zie ook wel wat dat die... eh, en Captain Beefheart en Mothers of Invention... dat zijn dan uh, eh, begeleidingbands? Of eh, moet ik dat bezien? De Mothers of Invention was eigenlijk de eerste groep... Waar dat, eh, die eigenlijk ja, samen met Zappa speelde. Dus dat was in de, in de jaren zestig dat die... dat hij dan eigenlijk ehm, ja, een groep had, had gemaakt rond, rond hem. Mhm. Want eigenlijk in het begin was die... Was die ja, die eigenlijk gewoon top 40 nummertjes, hè? dan speelde die gitaar en dan drumde die. En die speelde dan elke avond in, uh, in ja, niet in een discotheek, ah, zo'n soort van discotheek. Dat hij dan gewoon eh, van dat soort dingen allemaal eh, ging doen. Ja. En dan daarna, ja, dan is hij, dan is hij eigenlijk meer ja, de, de, de experimentele tour opgegaan. En is hij dus eigenlijk mensen gaan zoeken die zo wat meer, ja, die even maf waren dan hem, zal ik maar zeggen. Ja. En zo zijn de modders een beetje, een beetje ontstaan. ik denk dat dat dan ook ergens in, in Californië was dat hem dan al zat. En dan, ja, is dan, eh, Captain Beefheart en zo, die liepen er ook allemaal rond. Die zaten samen op school eh, destijds en zo. Dus eh, dat moet een, hele maffe tijd geweest zijn toen, denk ik. En we spreken over de jaren? Ja, dat is midden jaren 60, denk ik. Ehm, Freakout is van, van 67. 67? Free, Freakout. 66. 66, Het eerste dubbele rockalbum ja. in de muziekgeschiedenis. Ja. Even zeggen, eh, lieve luisteraars, Carlo Andriani die heeft de eh, platenwinkel in Antwerpen Tune Up. Ja, klein detail. Eh, klein detail, dus een zeer grote muziek kennen, gehad. Maar ja, En weet heel veel over muziek. En zijn beste vriend Mauro ging ik vanavond ook zijn, maar helaas ligt hij ziek in zijn bedje. Ik hoop dat hij luistert. Spanjeer u, Mauro. <laughs> ja, drink nog een theetje. <laughs> We gaan nu luisteren naar... Ik heb... Ja, we gaan niet de gewone dingen opzetten. Ik heb nu een uh, plaatje bij waar het ja, Zappa in het Nederlands zingt. Oké, dus, spannend. Eh, we naar <laughs> dus, <laughs> waarschijnlijk nooit meer op radio te horen, maar vandaag <laughs> op Radio Barbier wel. Voilà. voilà. While we do it, we'll uh, clue you as to what the words are. Maybe you can sing along with us and make it sound better. There's a little story that happens before we sing in Dutch. You have to listen to that carefully. Here we go. Thank you. is a wonderful life. People are always coming up to me wherever I go and they say, Mark, Mark, Mark, are you kidding? And the only thing I can say is, I am not kidding. I feel great. I am portly and I am maroon. Now, how many people here tonight in this vast audience of wonderful children universe can guess what I am. Now, I, I can't guess what you are. Well, then I'll give you some clues, and maybe you'll be able to guess. The first clue is I am portly. son of a gun. Well, I can give you one more clue, and I hope this clears it up. Clue number three, ich bin maroon. Ah! You said that before, they all know now. Once upon a time, way back when the universe consisted of nothing more elaborate than Mark Bolin. Thank you, Frank. Trying to convince each and every member of this audience here tonight that he was nothing more nothing less than a fat maroon sofa suspended in the midst of a vast sports arena, a light shined down from heaven. And who should appear but the good Lord Himself? And I'm sure you all know what He's like. And He hopped out there on the sky that day. He looked at the sofa. He studied it momentarily and thought carefully to himself, what is it that would make this sofa even better if you had to tell an audience in Rotterdam about it? And so he came up with this little song. Hey, Nevada. Valley Girl. En nu klink ik als een, uh, een, een, iemand die Zappa heel goed kent, maar dat is niet waar. <laughs> ik, ik lees gewoon maar Goed bezig. <laughs> totally. Oké, dat was uh, Valley Girl. En daarvoor was dat een keuze van ehm, Carlo. Die, uh, Sofa. Solfa. Sofa, de zetel. Sofa, ah. De zetel. Sofa. Sofa. Geef, geef mij wat vloerbedekking onder deze... Uh, vette, eh, zwevende <laughs> sofa. <laughs> voilà. Ja. En meer moet dat niet zijn. Die <laughs> Valley Girl, dat is speciaal, maar ik vind dat niet vervelend. Ja, dus zoals Carlo er juist al zei, dus, uh, had dus eigenlijk een, een, een manier van werken die, die, die, stond eigenlijk op als iedereen ging slapen en die ging dan eigenlijk heel de nacht in zijn kelder, uh, uh, ja, oftewel was die film aan het monteren, of was die eh, muziek aan het schrijven, of aan het opnemen, of wat dan ook. Een nachtmens eigenlijk. Ja, dus eigenlijk zijn, die zijn familie, die zag die eigenlijk nooit. Dus die, die ja... Ik denk dat die misschien met moeite samen nog, nog s'avonds aten en dat die dan naar beneden ging voor, voor dan heel de nacht door te werken. En tegen dat iedereen terug wakker werd, dan, dan ging die ver terug gaan slapen, denk ik. Ja, ik weet dat hij geen lawaai mochten maken. S'nachts, de kinderen. Ja, gewoon, ja. Die was soms gewoon echt, ja. ja. Hele dagen in die, in die kelder. Ja. Eh, ja, er is nog zo'n VPRO-documentaire eh, eh, geweest dat ze dan bij Zappa thuis gingen. Dat moet ook zo dat is dat in, eh, in de pombak eh, <laughs> voor, de, voor de was. Die, de GTO's die liepen er daar rond, want die, die, die, die, die hielpen eigenlijk mee de, de, de, ja, de opvoeding. de, de, de, opvoeding van, van de kinderen. Miss Pamela <laughs> ja, ja, en Miss Christine. Voilà, en die dingen allemaal. Ja. En dan, en dan ja, dus omdat, omdat ze dus totaal geen contact had. Eh, Moon is de oudste, denk ik. Hè? Moon, Moon is de oudste dochter. Ja, ja, en die had dus op een gegeven moment dat, dat briefje onder de, de studiodeur uh, gestoken van ja we, zal <laughs> wel graag eens, uh, eens een ik beetje... Ben moon, ja, ik ben Moon, ik ben uw dochter ja. en ik zou graag een, eh, een nummer met u willen Sta, staat, een brief niet afgedrukt op de plaat? Of, of eh, dacht dat zoiets? Al ja, ik weet niet. Ja. En doen al zijn kinderen niet zijn muziek? nee. die van niet, denk ik. Die crocheert. ja. <laughs> die, maakt, de funny heads en zo. Die, ja. Want ehm, ik had jullie horen praten over Dweezel. Mhm, mhm. En... Ahmed. Nee, alleen Dweezel. Ja. Ik wou daar eventjes over verder gaan. Mhm. Eh, dat had zo een beetje een negatieve connotatie. <laughs> een beetje? Ja. <laughs> Toen was dat... En hey, daar wil ik wel net iets meer over weten. Waarom? Is dat omdat hij teert op het nee, van zijn vader? of, of toen, toen Geel, eh, dus de vrouw, eh, gestorven is, was eigenlijk het hek van de dam, had ik zo'n beetje het idee. Dus eh, Frank is gestorven en toen is de, de, de Zappa Trust opge, opgericht. Zappa Family Trust. Ja, de Zappa Family Trust. En daarin ging eigenlijk alle, denk dan alle, alle opbrengsten en, enzovoort, van, van wat er dan binnenkwam, van, van de verkopen enzovoort enzovoort, om dan eigenlijk heel de boel te laten, te laten draaien ook om dan ook nieuwe projecten te kunnen, kunnen opstarten enzovoort. Maar ondertussen was uh, ook begonnen met, met, de, eh, met, met, met de toeren. En die speelden dan eigenlijk de muziek van zijn, van zijn vader. En ehm, <laughs> oh, ik, ik, weet niet of, ik het, of de details allemaal juist zijn. Maar ik denk dat er eigenlijk op neerkomt dat dan de rest zoiets vond van... Ja, maar ja, jij gaat op tournee en jij, jij verkoopt t-shirts. En jij gebruikt de, de, de naam van onze pa om eigenlijk zelf dingen te kunnen verkopen. En wij vinden dat niet eerlijk ten opzichte van ons... En het is dan zo ver geëscaleerd dat hij op een gegeven moment zelfs zijn, de naam, dan naam Zappa niet meer ja. mocht gebruiken. Terwijl het eigenlijk <laughs> gewoon Zappa heet natuurlijk. Vooral Ahmed. Hè, die daar Ahmed is daar eh, blijkbaar eh, nogal, eh, ja, nogal een, een in. En, en ik weet nu niet de laatste ontwikkelingen in, in heel die zaak, maar dat, dat was, ja, op een gegeven moment was dat wel heel lelijk allemaal, wat er toen allemaal zo... Ja, maar alle dingen die nu uitkomen, wordt hij vooral op vermeld. Mm Joe Travers, die ja, de, ja, de Voltmeister. Ja, ja. En dan Ahmed, mm -hmm. Bijna altijd. Ja. Maar Ahmed heeft eigenlijk nu, als ik het goed begrepen heb, heeft hij eigenlijk nu eigenlijk zo, eh, ja, de, de eh, opvolging van, eh, van, van de zaak. Dat kan, ja, dat volg ik niet meer. Ik weet dat hij bij, wat was het, in de Disney Studios of zoiets gewerkt heeft vroeger. Dat weet ik. Die had wel, die had wel een, een, eh, een, een, boek geschreven of zo, of een scenario, dat eh, wel door Disney is verfilmd geweest, denk ik. Ja, ja. Dat, eh, maar die had dan vroeger mee, mee met dat hij eigenlijk zie, De, de, de, groep zie, met, met shampoo en, en, en, nog, die dingen gespeeld in de, in de Pacific, hè? Ja, ja, ja. In, Antwerpen, dat weet ik nog. Heeft hij een medley gespeeld van 180 nummers of zo, hè? <laughs> Het is gewoon blijven spelen. Hè? Die, mhm. de mhm. ene cover na de ander. Ja, Dat was fenomenaal. Ja, toen, toen lukte het nog door één deur. Dan, ja. dan niet meer. Hè. Dat is jammer eigenlijk. Ja, ja. en ah ja, jij hebt die veel live gezien? Of? Vier keer. Vier En jij ook wel, nee? Jawel, jawel, je hebt die toch wel eens Frank. Gezien. Ja. <laughs> <laughs> nee, nooit. Nee? Ik dacht het wel, sorry. Nee, nee, nee ik, ben, ik, ben er te, ik ben te laat eh, eh, op het feestje gearriveerd om, eh, om het nog te, te, zien eigenlijk. Ah ja, oké. Okay. We hadden nog wel gekund, hè? We hadden er nog over, over bezig geweest. En ik had eigenlijk nog naar die Yellow Shark kunnen gaan kijken. Dat is wel waar, ja. Ja, ja want uiteindelijk is die in 1993 overleden. Ja, ja, dat was jij 21. Ja, inderdaad. En ik kom toen al met een autorijn en al. En het was, het was in Duitsland te doen toen, hè. Allemaal die, die optredens die volgens mij ook allemaal wel, wel op, op een paar minuten tijd uitverkocht worden Dat kan me nog niet anders. Die waren wel allemaal uitverkocht en ik ben toen niet geweest. Waarom niet? Omdat ik, ja, ik had hem genoeg, nee, genoeg gezien natuurlijk. En ik vond dat, ik had wel de Yellow Shark gekocht, maar ik dacht, wow, ja, ja, nu heb ik er heel veel spijt van. Dat ik, ja. je, moet, je moet, ook, moet ook weten dat dat eigenlijk een, dus een, een, uh, een orkest was. Dat, uh, een Duits orkest, denk ik. Uh, Peter Rundle was de, was de, was de, de, de, dirigent. En dat was eigenlijk dus, ja, die speelde muziek van Zappa. Maar Zappa deed eigenlijk niet... Ah ja, die, die, ik denk dat hij nog één of twee nummertjes kwam, kwam dirigeren. En dat hij dan eigenlijk... Ja, die was wel aanwezig met, met heel zijn, zijn, zijn familie enzovoort. Ja. Maar die, die, die kwam eigenlijk gewoon op het nog even eh, ja, de, de bloemen in ontvangst nemen. En dan eh, nog even eh, het, applaus. En dan denk ik dat die er nog, nog samen G-Spot Tornado deden. En dan ja, daar staat ook op. ja, en dan, en, dan, ja. en dan ging die, dan ging die van, van het podium en, dat was het eigenlijk. Dus ja, veel zappen kreeg niet te zien eigenlijk, alleen te horen. Als ik uh, u, ja, hoe dat ik u ken, <laughs> en ja. ik ken natuurlijk, ehm, als ik de liefde voor Zappa hoor, hoor ik, ik datzelfde bij Prins. Mm -hmm. ja, kan. Kunnen dat ongeveer... Allee, niet, niet muzikaal, hè, dat is helemaal anders. Maar dat, dat is, ja, Zappa is ook een muzikale genie. Mm Wat dat Prins ook was. Hè. Ja. Absoluut. Ja. En, die, en die, die, die, zijn elkaar wel een paar keer ook uh, de, paden gekruist. Hè. Eh, zeker toen met, met heel dat verhaal van de PMRC. Ehm, toen toen eh, dat eigenlijk begon is met, met, met, eh, met een tekst van Prince. Hè. Toen, toen met Darling Nikki, eh, toen, toen dat de Tipper Gore dat, dat hoorde, dat die zeiden, oh, wat is deze, dat kan niet. En, en, en toen dan, is de PMRC begonnen. En dan is eigenlijk, ik denk dat, dat Frank Zappa een van de eerste was om dan eigenlijk ten strijde te trekken tegen dan die, die ja, wat was dat dan? Dat was een, Tipper Gore vooral. Hè? ja. ja. De, ja, de, vrouw van de, de, Al Gore. die nu op... De Washington Wives. Eh, die dan op handen gedragen wordt. Terwijl ik denk van... Misschien hoeft dat ook even niet. Mhm. Ah ja, dus eigenlijk gewoon eh, censuur wilde opleggen omdat uh, Darling Nikki de teksten Ja, maar dat ging dan over Prince, maar dat ging dan ook over, over, over de teksten van Zappa. Dat ging dan over, over dingen... oh, wie was er dan nog? Er waren nog een, een hoop bands die eigenlijk ook zijn komen getuigen dan eigenlijk? Want dat was eigenlijk een, een, een hoorzitting dan, dat die allemaal moesten, moesten komen, komen uitleggen van ja, waarom, waarom zeg jij dat op de plaat en wat bedoelt je daarmee? En, en weet ik veel. Ja, dat was echt... censuur opleggen, Het is heel, heel, heel belachelijk als je dat allemaal bekijkt en zo. En, en Zappa heeft daarna nog een plaat uitgebracht, eh, The Mothers of Prevention. die, titel vond ik <laughs> schitterend. Maar dan, dan... Dat was dan een sneer naar hun. Ja, de modus of prevention, ja, natuurlijk. He, die, maar eh, hij was dan ook al, want dat was dan ook eh, natuurlijk de visionair Zappa, die zei van ja, als jullie overal een sticker gaan opplakken van ja, parental advisory, ah, explicit lyrics, dat, dat, dat gaat dan nog juist aantrekken om, om, om, om te zeggen van oeh, er staat vuiligheid op, dan, dan moet ik iets gehoord hebben. He, dus, eh. Ja, want die... Een, een heel verhoor staat op de Amerikaanse uitgave. Hè? de ah, Europese had dat niet. Hè. Mm, Dus die Porn Wars heeft hij eigenlijk alleen voor de Amerikaanse markt op plaats gezet. En dan de Europese had dat niet. Ah, oké. Ja. Oké, dat wist ik niet. Ja. ja oké. Ehm, Nog een streepje muziek misschien. Een streepje muziek. Ehm, jij had de eh, CD knop opgezet. Filip, I need your... Eh, we gaan eens kijken of dat... <laughs> we gaan zien of dat, dat lukt. Of het ik ga wel, mogelijk is. Als, als het niet lukt. Ja. Als het niet lukt. waar kan ik opzetten? Maar ik ga even, ja. Ja. Of wat babbelen? Je kunt nog even babbelen, ja. Ja, we kunnen babbelen. <laughs> we even kijken. Ah, You Are What You Is, dat nummer kunnen we natuurlijk ook opzetten. Ja. ja, ja. En het blijft nog steeds stil. We zitten nipsjes in de UMRK. Ja. Yeah. <laughs> in alle geval, we zijn aan het proberen... Aan de Utility Muffin Research Kitchen. Dat was trouwens de naam van, uh, van Zappas in de studio, dus. Ja, doe maar een plaatje. Ik ga, eh, We gaan een plaatje draaien. got. You are what you is, and that's all it is. A foolish man of the Negro persuasion. his life to become a Caucasian. says to himself, I know Nigger. no more. I don't understand you. Could you please speak more clearly? Who is who? I don't know. And what is what? And I just don't know. And why is this? a funny pronunciation if you never heard if you one. don't like where you get that way, what you has got, A am going drop it in the dirt, drop it, yeah, and let it ride. you got. Some golf clubs sticking out the trunk. You are what you is. I Slide down to the links, I'm setting and that's all it is. Give me five dollar bill. You are what you is. It's an overcoat too. And that's all it is. Okay, you are what you wish. No, you are what you is. Ah, you are what you is. <laughs> ja, sorry. Um, dat was, maar dat was wel eh. een, een, mooie stem van die man die aan het zingen was. Ike Willis. Ike Willis. Yes. Oké. Okay, De dynamic male vocalist. Oké, okay, oké, okay, oké. Was trouwens... <laughs> Eh, you are what you is. Ik denk, was dat niet de eerste videoclip dat, dat, dat Zappa gemaakt had of zoiets. Die, ja, maar dat Reagan en... <laughs> Eh, ja, ja. Wat, dat, wat is een, een lookalike van president Reagan eigenlijk op de elektrische stoel werd gezet en zo. Oké, dat is ook uh, dus, ineens... Uh, eh, qua, qua, ja, Zappa, Zappa, had altijd wel een beetje... Politiek statement gedaan. Ja, ja, dat was... <laughs> ja. Maar van iemand die zo speciaal is, verwacht ik ook niet echt iets anders. Dat hij dan ook wel, als het politiek hem niet aanstaat, dat hij er wel een statement eh, rond doet. Weet je, dat, dat, zijn zo van die dingen dat ik mij, mij altijd afvraag van, moest Zappa nu deze dagen nog, nog, nog leven? Die zou, die zou zoveel materiaal hebben om, om, om, om platen te <laughs> schrijven. Het zouden wel, zou wel mooie en grave platen geweest zijn. ja, dat weet ik, niet, maar hij, zal er zeker, zeker wel iets over te zeggen hebben we gehad. Eh, sowieso. Zeg, en er staat nu iets klaar, hè, Carlo? Waar jij iets over wou zeggen. Ja, over eh, Sleep Dirt, de LP. Eh, ja, er zijn dus drie platen die uitgebracht zijn. Omdat hem van eh, zijn contract af Hè. Oh, Sleep Dirt, Orchestral Favorites. En Derdief, help mij. oei. die drie die achter elkaar zijn uitgekomen. Ah, oh, oh, oh, oh. Ja, goeie vraag. Uh, <laughs> Straks even opzoeken. en, eh, Nee, nee, opzoeken niet. Eh, we, we komen er wel op. <laughs> en ja, die platen zijn dan later terug op cd uit, uitgebracht. En hier is bijvoorbeeld ja, een versie van Spider of Destiny met, met vocals. De bedoeling was eigenlijk om dat I toen zo uit te brengen. Maar ja, dat is nooit niet gebeurd zekere Tana Harris. Ja. De vrouw van Bob Harris. Ik denk dat dat een radio- eh, en programmamaker was. Mhm. En eh, ja, hij heeft dingen bijvoorbeeld... Hij heeft bijvoorbeeld We Only in It For The Money verkloot, vind ik. <laughs> op cd. En dit vind ik ja, een, een, verbetering. Dus ah, die eh, mhm. mocht hem nu spelen als gewild met, met de destiny. You must heed the call of cosmobiology. Listen to me. If you eat the earthlings now, things will all be fine, and then we'll repair our love somehow and resume the busy schedule of our ruthless conquest once again. Listen carefully, spider of destiny. I will not allow this marvelous opportunity to be taken from me, taken from me. Eat the earth, people, eat them and chew them and brutally. conversatie. Amai, amai, amai, amai. Sorry, sorry. Um, dat waren dus nummers uit... Um, Sleep Dirt. Sleep Dirt. Sleep Dirt. <laughs> Ehm. <laughs> de hoest is eigenlijk ook zo een, een, een, een, een vies hoopje dat eigenlijk eh, uit, uit bed kruipt eigenlijk. Oh, echt hè? dat ik allemaal ontzien was, maar nu zie ik het echt volledig. Ja, wel tof om te zien. Ja, Maar Philippe die gaf er juist al een opmerking van, ik vind dat wel maf dat dit Zappa is. Over het eerste nummer van de cd dat, je, dat we juist hebben opgezet. Ja, maar... Dat oh. is omdat dat, wat we erop gereageerd hebben, je kunt praten bij Yves, hè, Philippe, mhm. eh, dat dat een, een veelzijdige artiest is. Maar ja, die gaat toch niks zeggen, ze. <laughs> Hem kennende. Ja. Nee, dat hij heel veelzijdig is. Soit belle et tais-toi. <laughs> Soit belle et tais-toi, voilà. <laughs> Nee, nee, nee, nee maar, eh, maar, dat is dus toch een veelzijdige actie. Ja, ja, ja, nee, maar, maar, maar Zappa had ook zo, ja, die, die, die, die schoot naar alle kanten. Hè. Die, ging, uh, die, die, die ging van, uh, van rock naar klassiek, naar, naar, oh, naar, naar, naar, jazz, naar, naar, naar reggae, naar, naar, noem maar op. Hè. Die, deed, die deed eigenlijk uh, alle mogelijke toestanden. Deed hij eigenlijk. Ah ja, want is dat nummer niet geëindigd met een reggae Reggae. Uh, eh, en de zomer. Ja, zo hè? was ook wel... Eh, Jamaica. Eh, ik denk dat dat zo vanaf midden jaren 80 was, dat, dat er, dat er tijdens zijn, zijn, zijn live optredens, dat er een heel veel nummers waren die dus gewoon... <laughs> Eh, nummers waren die iedereen kende. En, en in het midden van de nummers zit je ineens van ja. En dan was dat ineens een mm, tjaka, tjaka, En dan ging dat ineens in, in, in, in een reggae tempo ging dat dan verder. Ik was er niet altijd ik was niet altijd fan van eigenlijk, van, van, van die reggae-toestanden, eh, <laughs> moet ik toegeven. Maar is dat niet omdat hij iets makkelijk is om te spelen? ik, ik, wil ik, wil dat muziek, wil die muziekgenre ook niet minimaliseren, maar is dat niet makkelijk om daar ineens een ritme in te vinden? we, gaan toch, we, gaan toch niet, we gaan toch niet reggae spelen als Steve Fine als je staat? Allee, met, met alle respect, maar... <laughs> die, die, die, die, die twintig vingers, bedoel, kom aan, laat, die even, laat die even wat werken. Hè. I know, I know, maar... Ja, die had toen blauw haar en, eh, en een ding, en een, eh, een, luipaard uh, <laughs> voilà, dat is dan helemaal iets anders. Carlo, je hebt nog iets in onze cd spelen gestoken. ja. Tell us about it. Nou, omdat Yves zegt dat hij alle kanten opging. <laughs> ja. ja, waar je eigenlijk bij had kunnen zijn. Dank u, Carlo. 21 jaar was, hè, of jonger. In 1993. Het doet daarom niet minder pijn, hoor. Ja, eh, nee, nee, nee, ik weet het, maar eh, hier met een eh, bespreking van de humo. Oh, er nog eens bij. Ja, ja, ja. Van, Hij heeft echt alles bijgehouden. Van, van, de, van meneer Simonaar of... Eh, is SS van onder? Ja, ja, ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Als, het als over de grote gaat, dan is eh, Serge nooit ver weg. Ja, en die heeft hij ook allemaal eh, geïnterviewd. Een goede vriend van hen, hè? zeker van David Bowie. hij die cd samengesteld dus is, komen, Stap is komen vragen wat hij, mocht spelen. Oh. Ja, want het slotakkoord dat we nu gaan horen, G-Spot Tornado, zegt Serge Simonaar, zijn wat dat betreft hoogtepunten ja dat zijn ook hoogtepunten. Dan moeten we niet flauw worden, vind ik. Hmm. En dat zijn... Uh, G-Spot Tornado komt trouwens van ehm, Jazz From Hell. En ik denk dat dat de plaat is waar dat hij zijn enigste Grammy heeft voor gekregen, denk ik. Van al die 60 of die 65 <laughs> platen. Ja, hoeveel, ja, hoeveel heeft hij ja, nu, nu ja, kunt het niet meer bijhouden. Hè, ik het, denk... gaat, snel nu, hè, nu uh, de laatste tijd. Maar eh, ja... Oké, gaan we er naar luisteren? Ja, graag, graag. うわ en het applaus. Um, Mooi. Carlo liet hier een filmpje zien van dit. Eh, dat ehm, Frank Zappa dit dirigeerde. Ja. Zijn eigen muziek. En dan een koppel dat aan het dansen was. Dat ja. Mhm. zeer indrukwekkend was. Is eh, zeker naar kijken. Hoe noemt dit nu weer? Eh, G-Spot Tornado. G-Spot Tornado opzoeken op YouTube en je gaat dat zien hoe dat er gedanst wordt. En hij zelf die dirigeert in 1993. De videoclip is anders ook niet, eh, <laughs> niet slecht. Ah, kijk, <laughs> Van, het, van het origineel dan, hè? We hebben klaarstaan Flat Earth Society, City of Tiny Lights. Mm Oké. Ehm, dat is eh, een, een, een, project eh, geweest. Eh, die speelde toen in Gent, denk ik. En dan was dan een beginnende gitarist bij. Een zekere Mauro... Mauro Firas en Pawlowski of zoiets. <laughs> Onthoud die naam. Onthoud die, naam. Die gaat heel <laughs> groot worden. <laughs> Inderdaad, ja. Hij, blijft dat zeggen en ik blijf hem in doorgaan. Ik, eh, ja. We hebben toch nog niet zoveel dingen van hem gezien. <laughs> nee, nee, nee, nee, Maar deze, deze is eh, dus, eh, hij die een, een nummer van, van Zappa speelt samen met, met die mannen. Van, ook van Shaker Booty. Ook een fantastisch goed nummer eigenlijk. Van, ook, nog Baby Snakes, de, de, de film met, eh, dat, uh, dat hij dan live speelt. En toen was eh, vond, ik, vond ik helemaal... dat was met Adrian Belew die dan daarna naar David Bowie is gegaan, onder andere. Ja, ja. Die dat dan zong en zo. Ik vond, man... King Crimson. Bon, ja. Philippe, uh, we zitten hier tussen... Sorry. wij, wij kennen iets aan muziek, maar dit is uh, nee, nee, another nee, level. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon... Ja. Nee, nee, dat is wel zo. Maar dat is, gewoon uh, passie, hè. Dat is waar. Dat is ja. inderdaad passie, maar... Mm, ik moet ook niks over de Queens of the Stone Age eh, om u vragen. Dat, dat weet, oh. ik ook niet van. <laughs> of zo. Of, wat? of, of dingen... Of, noemen ze Black Wave, bijvoorbeeld. Big Dreams? <laughs> Ehm, ja, maar dus dat terzijde. Nee, ik, vind dat wel, ik vind dat wel... Ja, we, zijn over, we zijn bezig. en, en maar die heeft ook wel ehm, zijn... hoe zeg je dat? Zijn ehm, stempel gedrukt? Zijn stempel gedrukt in de muziek, Ja. Ik denk dat er veel wel in... Veel zijn, niet zijn voorbeeld hebben gevolgd, maar veel mosterd eruit hebben gehaald om dan muziek verder te maken, niet? Dat is ook muziek, Ik bedoel, iedereen haalt Allee, Zappa heeft heel veel uit, uit klassieke muziek gehaald. Hè? Ja. Als ah, je hem ziet dirigeren, is dat precies... Als je dat nu ziet, dat filmpje, dat is precies zo. Dat, dat, je hebt dat niet gezien, <laughs> maar hij was ook, doen. Hij was ook heel gek van... en eh, vooral van de moderne Edgar Varese ook. Eh, Stravinsky. Eh, ja. want toen dat hij... op zijn verjaardag toen dat hij zijn vijftiende verjaardag vierde, vroeg de de mama van wat wilt je als cadeau hebben? En hij zegt, ja, ik wil gewoon een eh, long distance call met, eh, met Edgar Varese. En die mama... wat blief. Ja, ik wil gewoon eh, met Edgar Varese. Ja, ja, ja, En dat is ook... En gelukt heeft gebeld ook. Ja, ja. Ah, want toen konden dat gewoon... De, ja, stond gewoon in, stond gewoon in de, in, in de, telefoonboek. En anders belde je gewoon naar de inlichtingenginder, bestond dat ook. En die heeft dan het nummer AI doorgekregen en die heeft gebeld. Maar de vrouw heeft opgenomen omdat Rijs toen in, eh, in Europa was. Ja, juist. Op tournee, dan heb je elkaar wel gesproken via telefoon, maar nooit ontmoet. Nooit ontmoet? ik ah, dacht dat ze wel... hebben eh, elkaar nooit ontmoet. Ah, oké, oké, oké. Nee, nee, die hebben elkaar... Nee, nee, nee. Heb jij, ooit, nooit... heb jij Parijs eh, al, al beluisterd? Oh ja, ja, ja, ja. ja. Gewoon omdat om, om te weten wat dat ja, omdat hij dat gewoon <laughs> aanraadt. Hè. Ah, ja. wat is de eh, ionization of zo is die, ja, Ionisation. Ja, ja, excusez-moi. Excuse ja, Edgar Varese. Want toen dat hij die, die plaat kocht, staat daar dus zo <laughs> Edgar Varese op zo heel verwilderd, alsof zijn dus- vingers in dus- stopcontact zitten. En toen dat hij die plaat ging kopen, als kind, en die haalde die uit de bak, en die ging betalen, die kwam, ja, die kwam geldtekort. En eh, die verkoper zei, eh, hoeveel heb je bij? die had, ik zeg nu maar, die 2 dollar bij. Dus hij <laughs> neem het mee, want ik krijg het toch niet verkocht. En ik zet die plaat op gewoon om, om te demonstreren. ja, dat is eigenlijk meer en dan heeft hij die meegenomen. Hè? Ja. Dus ook dat, dat hij de liefde voor de percussie heeft ontdekt eigenlijk. Hè? Dat eh, het allemaal heel, heel veel ja, luid, eh, ja, ja. En, ja, nee, drummen ook. Ja, ja, die moeder werd gewoon letterlijk gek. <laughs> in, uh, in de Real Frank Zappa boek staat dat ook. Die, op alles waar dat hij maar kon drummen, drumde die op de tafel, op nachtkastje, overal. Mm Zie die ouders werden echt, ja, die werden daar gek van gewoon. Want die verhuisden in de tijd, toen papa jong was, die verhuisden niet. Heel ja. vaak, hè, omdat die eh, papa werkte voor... Eh, het leger, Het leger. ja, ja, ja, die maakte ah, mosterdgas. Ja. Ja. dus die moest dan van die plaats naar de andere gaan. Ja, die was... Eh, ja. Die had ook, daarmee denk ik ook, zo eenzaad, heel weinig vrienden. Ja, veel ziek ook had ik ergens gehoord, omdat die altijd eigenlijk zo wat, ja ja, ja, Dus ja, dat was... Eh, ja. De kleine Frank. De kleine Frank. <laughs> Frankie. en dan gaan we nu naar Flat Earth Society Met de kleine Maro. Met de kleine Maro. Onthoud die naam. Nou. tiny lies. anyone. You're so deep, it's so tight. Every cloud is silver lining. The great escape from all. Time is, time to Time is, time. Michael Mead eh, doet mij wel een beetje aan filmmuziek denken. Mhm. Eh, ensemble Ambriosis. Ja. Ambriosus. Eh, fine, denk ik. Ja, ik sta iets wat jij... Ja, zwart, ja, ja, ja, het zijn, zijn, die, die eigenlijk... die hebben de, de, Zappa-album gemaakt. En dat zijn allemaal nummers van Zappa, maar dan op klaversymbol en zo. Dan, een hele goede cd. Ay, ah, voor mij, <laughs> dat jij zo zot bent van... Ja, nee, maar de, de, kinder, de kinderen vinden dat trouwens een, kei keigoed nummer. Eh. Ja, maar ik zie dat ook zo in een, in een film. Niet, Carlo? Ja, Uncle Meat. Ja, Uncle Meat, ja. Dat was een... Dat was, een eh, was, dat was geen film, dat was, een... Eh, ja, maar ik vond dat toen eigenlijk een ongelooflijk slechte plaat. Oh, dank u. Toen ik, die gekocht heb... Ja ik had een oudere vriend van mij, waren alle twee Zappa-fans, maar ik mhm. was meer met ja, jaren 70, mhm. eh, One Size Fits All. Eh. Oh. Ja, die periode vond ik ongelooflijk goed. En ik vergeet nooit dat een vriend van mij, Jan, zei je moet Uncle Meat gaan kopen. Maar ik was een manneke van 15, 16 jaar. Dat was dan al een serieuze investering, want dat, dat was een dubbel voor mij heel veel geld. <laughs> En ik, dat toen? Ja, dan nou, weet, ik weet dat ik... Uh... En dan zei die man ook van, hoeveel je mocht hebben, want ik krijg ze toch niet <laughs> verkocht. Nee, toen niet. Nee, nee, nee. nee. Ik heb... Uh... Hot Reds heb ik 249 frank betaald, dat weet ik nog. Oh, en ik had geen platendraaier. Ja. 249 eh, frank, dat is ja. 6 euro ongeveer. Uh, ja. Nou ja, 5 euro is 200 frank en een euro 240, alleen 6 euro. 6 euro 5, ja, 0,5 cent. <laughs> In alle geval, ja, nu, nu zeggen wij van... Oh, maar uiteindelijk, dat was veel geld. Hè? Dat was toen ook veel geld, ja. En Uncle Meat weet ik niet meer, maar ik weet dat ik die toen... Ja, dat ik Jan ook vervloekt heb. Dat ik dacht van... <laughs> Oh wee, oh wee, als je nog bij mij thuis durf te komen. Ik zet die plaat op en ik dacht van, wat gebeurt er hier? Hmm. En waarom? omdat dat ik dat gewoon, Ja, omdat dat gewoon een, een, een ja, voor mij een cacophonie was vergeleken met, ja. met de andere eh, platen. Dat, die, dat is te speciaal. ja, dan ja dat vond ik. En ik, heb, ik, vergeet, ik, weet, ik weet nog heel goed dat ik die plaat in mijn handen had. Een dubbel LP en ik nam de tweede plaat daaruit. Ik deed het venster van mijn kamer op en ik zeg, ik gooi die gewoon uit het raam. <laughs> En gelukkig heb ik dat niet gedaan. En is dat nu eigenlijk een van mijn favoriete platen. Oh, King Kong? vind, ja, absoluut King Kong, natuurlijk. Ja, ja. dat is goh. Heb je ooit die, die BBC-sessies gezien als ze dat eh, live speelden toen in... Uh... Dat was fantastisch. Toen die, eh, ook, ook nog met de modders, denk ik dat dat toen was, dat die King Kong live speelde. Dan, dat heb ik niet gezien. Op tv of wat? Ja, ja was dan, dan BBC-sessions, ja. Als, eh, ja, King Kong hebben ze toen eh, gespeeld. Dat is ook een versie van, ja, ik weet niet, kwartier of zo. Ja. ja. ja. Kun jij ondertussen al eens kijken naar een plaatje? Is doorsturen. Nee, maar ik heb had nu... Je, had jij niks oh, ingestoken? Eh? Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, oké, sorry. Ja, ja, we hadden het over... Sleep Dirt, hoe dat hem... <laughs> dat is, een is een hele belangrijke cd. Ja, nee, omdat hij dan eigenlijk bedoeld was om uit te komen met, met drie nummers met uh, de zangeres, die Tanner Harris. En dan heeft hij ooit zelf, want wat je nu gaat horen, heeft hij zelf gedaan. Eh, daar heeft hij Arthur Barrow en uh, eh, Chad Wackerman hmm. drums over laten spelen. Nou. Echt. Je gelooft het niet. Chad, ook de meest onsexy drummer eigenlijk. En eh, ja, maar ik bedoel, ah, eigenlijk kent... ja, Wat moet ik weer daar Dit terzijde. Ja, nee, dat is uh, Je kent de plaat. Fenomenaal. Mhm. En nu hoort je gewoon... dat je denkt van, hoe, hoe komt je daarop van eh, een meesterwerk eigenlijk? Ja, ja. Gewoon in mijn ogen volledig ja, te, te, mm te degraderen. Je kunt hem nu opzetten, voilà. Frisco, buy a wig and sleep on Owsley's floor. Walk past the wig store. Dance at the Fillmore. I'm completely stoned. I'm hippie and I'm trippy. I'm a gypsy on my own. I'll stay a week and get the crabs and take a bus back home probably just a phony, but forgive me cause I'm stoned. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. Gotcha. First, I'll buy some beads, and then perhaps a leather band to go around my head some feathers and bells, and a book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to Haight Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. I will have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will love the police as they kick the shit out of me on the street. Oh, Carlo, vertel maar. Ze. Ja, uh, vind het gewoon niet goed. Eh, <laughs> daarom dat ik ook de plaat mee heb genomen om, eh, ah, om het verschil te laten horen. Hoe dat eigenlijk op... Eh, origineel was. origineel op plaat is. Dus dat gaan we nu even... Ja, dan kunnen de mensen eventueel het verschil horen. What's there to live for? about. I'll go to Frisco, buy a wig, and sleep on Owsley's floor. Walk past the wig store. Danced at the Fillmore. I'm completely stoned. I'm hippie and I'm trippy. I'm a gypsy on my own. I'll stay a week and get the crabs and take a bus back home. I'm really just a phony, but forgive me cause I'm stoned. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you, Frisco how I love you, how I love you, how I love you, how I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San perhaps a leather band to go around my head, some feathers and bells, and a book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to Haight Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. I will have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will sleep. I oh, will, I will go to a house. That's, that's what I will do. I will go to a house where there's a rock and roll band because the groups all live together. And I will join a rock and roll band. I will be their road manager. And I will stay there with them and I will get the crabs, but I won't care. Concentration over the camp in the valley. Concentration mode. vergonha. Tá Ja, dat is dan het experimenteren met noten en gitaren en alles erop en eraan en alle instrumenten. Ehm. laat, laat u zelf gaan, George. Ja. George Duke? George Duke. Oh man, man, man, man. Kunnen we wat meer over die, over die uh, muzikant vertellen? No, een ongelooflijke straffe pianist, eh, keyboardist die, die Misappa echt ongelooflijke dingen gedaan heeft. En die, die, eh, die, kwam, die kwam bij de, bij de groep en die, die, ja, die, die had echt die, die van, ja, ik, ik kan van alles, ik, eh, ik ben ongelooflijk goed. En dan was dat wat die zo een, een, een heel simpel riddelke <laughs> spelen op een, op een nummertje. Zo echt een, een, een, een, een blues classic. En die zei van, ja man, ga jij mij deze? Die zei, nee, ik wil gewoon eens zien hoe dat je erop reageert. En dat ik, <laughs> dat ik, <laughs> dat ik, dat niet, uh, niet uh, liet, liet ding doen. En, dat is ja, maar deze is dan, ja, dat zijn wat de, de, de, eerste experimenten eh, met, met, met, uh, synthesizer en zo. Dus, en die speelde daarmee mee in The Mothers of Invention? Ja, dat is een deze, deze is officieel een plaat van The Mothers of Invention, ja. ja, ja. die, die, die, naam die werd ook zo te pas en te onpas wel gebruikt eigenlijk, dat die, dat die platen uitbracht, uh, met momenten, ja. En want uiteindelijk, de Mothers of Invention, die hebben ook verschillende ja, bezettingen gehad. Je had zo de, de, was dat dan de, de Flo en Eddie eh, periode. Ja. En, en, allemaal die... die Begin eh, jaren 70. ja. ja. ja. Flo en Eddie. Ja, ja. <laughs> Ook, ook, ook, ja, dat zijn eigenlijk die gasten die, die de juiste dingen... Uh, give to me... Uh, ja, geef mij wat vloer. Ja, die mannen, hè. Dus die, die, die, de Turtles, hè? Ja, ja, juist. juist ja, just, Happy Together, dat iedereen kent, denk ik. Ja, ja, maar die, man, die mannen die... dat zijn de Turtles. Ja. Flo en Eddie. Mark Volman en Howard Kalen. Oh my god. Kijk. En it's not Mark Bolman, it's Mark Volman. <laughs> sorry. Eh, sorry, inside joke. In alle geval... Eh, en de solo van dit nummer kwam trouwens van een live optreden dat hem dan eruit had gepikt en dan er had inge ingemixt. Dus dat deed hij dan ook altijd wel van zijn eigen muziek. Daar een stuk van pakken en dat nummer steken en een live. Je moet je dan ook eh, voorstellen dat je dan eigenlijk op die moment naar een, een optreden ging van Zappa, dat hij eigenlijk al een platenspeler was die nog niet uit was hè, die toestanden. Dus ja. Ja, ik dat heel... <laughs> ja, ja, want ik weet toen wij gingen, dat we zoiets hadden van... Eh, we gaan wel Wat is deze? <laughs> die plaat heb ik nog niet. En was dat ook niet chaotisch? Nee, nee, echt niet, nee. Nee, ik kan me niet herinneren dat dat, eh, dat, dat chaotisch was, nee. Dus dat ging allemaal zo smooth in elkaar. Heel, heel gemoedelijk, ja. En had hij nu iets, een onnozele vraag, had hij ook een bindteksten? sprak hij tussen zijn nummers? Of was dat iemand die... Jawel, jawel. En, en ik vond dat hij altijd heel... de keer dat ik die gezien heb, altijd heel... Heel, heel vriendelijk was. En dat verhaal van... met eh, Mauro. met Mauro. Mauro heeft toen in Gent... Uh, heeft hij ontmoet? Nee, die heeft gewoon een deur opengetrokken omdat hij die zag staan. En dat was een backstage toen dat hij een, eh, een kuipje de laatste keer gespeeld heeft. En Zappa stond daar met een pint. En eh, Maur heeft gewoon de deur opengetrokken en is binnengegaan. En heeft daar langs gestaan. En die was helemaal niet onvriendelijk. En totdat er iemand eh, eh, op, zijn schouder tikte van... ja, je mocht hier eigenlijk niet komen, omdat dat... Uh, backstage, maar hij, hij, was super vriendelijk gewoon. Hij deed niet moeilijk en heeft ook geknikt. En Mauro is gewoon naar buiten gegaan. En, Oh. Ja. En nou, dan zei hij, want wie, wie zei jij? En zei Mauro, Mauro Pavlovski, onthoud die naam. Ja, ja. <laughs> Trouwens, op 28 december komt hij terug naar hier samen met Carlo ook. En eh, dan is het weer een uh, eh, vinylavondje om u tegen te zeggen. Mhm. En we gaan niet zeggen wanneer dat we gaan... wel wanneer we beginnen, maar wanneer we gaan stoppen, dat gaan we niet zeggen. Ja, dan moeten we maar komen kijken. Dan, moeten we maar komen zien en dat gaat wel een leuk avondje worden. Dus eh, terug naar Frank Zappa. Frank hoe dat ze dat in het Amerikaans zeggen. Filip eh, die zei, die pla eh, dat nummer Don't Eat the Yellow Snow. <laughs> Wel een grappige titel eigenlijk. Mhm, mhm, ja. Eh, waarom zouden? Omdat een hond daar pipi gedaan heeft. Ja, maar, waarom, ja, maar waarom zouden dat dan? Hè? Waarom zouden dat als je dat ziet? Ja, dat zijn mensen die beweren van je eigen urine op te drinken. Dat dat... De Romeinen deden dat trouwens, hè, om de tanden te poetsen. Maar hij zegt, nee, niet doen. Nee, de mama, de mama zei tegen hem. dancing around my toe. that bit the ground below. It Was a hundred degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. they don't go to the show. Well, I turned around and I said, oh, oh. Well, I turned around and I said, Huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the Huskies go, don't you eat that yellow snow. Zoot Allures. The name of this song is, I believe it's uh, the Serviette Noir. Dit is dat, nee. <laughs> nee Nee, nee. Ja, nee, dat, was de serviet noir. noire noir. en on a des serviette beige. Dat is Black Napkins. Oké, Black Napkins. Van, uh, Zoet, van de Zoet plaat, maar deze is de live versie in Parijs. En Frank sappa was, eh, was degene die de laatste solo speelde. Hè? Ja, en de violist was eh, Jean-Luc Ponty. meer informatie over de violist? Alsjeblieft. Ja, een goeie, hè. <laughs> nee, nee, papa was ook een goede violist. Ja, nee, maar die, speelde, vrij veel met, eh, met Zappa samen. Ah, ehm, die denk ik ook nog platen op het, op het label van, van, eh, van Zappa heeft eh, uitgebracht. Heeft, die plaat King Kong, hè? Ja. King Kong, Dan brengt hij allemaal versies van Zappa uit. Hè? Ah, mhm. hij speelt die versies van Zappa. Ja. Maar hij heeft veel jazzplaten gemaakt ook. Hè? Mhm, mhm. Dus voordat hij bij Zappa begon, heeft hij... dat zijn eigen platen. ja. Ja, die mensen komen wel niet. You think? <laughs> I'm sure. Amai. Um, ja, we hebben hier nog iets klaarstaan. Tea ja. en bier. Ja, als we dan toch live bezig zijn, dan kunnen we gewoon live bezig uh, doorgaan. Hè? In New York. Dat is eh, een, ja, ook een iconische plaat eigenlijk van Zappa. Oké. Okay. Opzetten gewoon? Doe gewoon. Gewoon doen. It was the blackest night, there was no moon in sight. You know the stars ain't shining cause the sky's too tight. I heard the scary wind, I seen some ugly trees. There was a werewolf walking along the side of me. I'm leaning on the bed, you know I ain't no sissy. Got a big titty girlie by the name of Chrissy. Talking about her in my bike. In the side of the mountain. even the crickets were acting weird up here. And so I figured I might just drink a little beer. I said, Give me some of that, what you're sucking on. But there was no reply, cause she was gone. Where's those titties I like so well? And my goddamn beer is what I started to yell. Then I heard this noise like a crunch twig. And up jumped the devil about this big who had a red suit on and a widow's peak and then a pointed tail and like a sulphurine. Yes, it was him, all right. I swear I knowed it was. He had some human flesh stuck underneath his claws. You know, it looked to me like it was titty skin. I said, you son of a bitch, cause I was mad at him. Well, he just got out his floss and started cleaning his fangs. So I shot him with my shooter, said, Bang, bang, bang. Then the sucker just laughed and said, oh, Put it away. You know I ate it all up. Now what you gonna say? You ate my Chrissy? Titties and all. Well, what about the beer then, boy? Uh, the can's this tall. Even her boots? Would I lie to you? Shit, you must have been hungry. Yes, this is true. Don't they pay you good for the stuff that you do? Well, you know, can't complain when the checks come through. Well, I want my Chrissy and I want my beer, so you just barf it back up. Now, devil, do you hear? Blow it out your ass, motorcycle man. I mean, I am the devil. Do you understand? Just what will you give me for your titties and beer? I suppose you notice this little contract here. You're goddamn right, you son of a whore. Don't call That's me that. about the only reason I learned writing for. Give me that paper, bet your ass I will sign because I need a beer and it's titty squeezing time. Man, you can't fool me. You ain't that should have seen some of the souls that I've had. Whether oh, yeah? it was Milhouse Nixon and Agnew two, and both of those suckers was worse than you. Well, let's make a deal if you think that's true. I mean, uh, you're the devil, so what you gonna do? Wait a minute. A tinge of doubt crosses my mind when you say that you want to make a deal with me. That's very, very true. Wait, you ain't supposed to want to make a deal with me. Ah, but I'm slightly different than your average customer, Devil. But most people don't want to make a deal with me. Yeah, well, most people are afraid of you. See, they don't know how stupid you are. I happen to know I, that you you jack off to a picture of fucking Meadows when you get home. Stupid. You know, ever since that guy told you that he contained more fluid than Jeff Beck, you've been trying to outdo him. All right, look, I'm going to say one thing to you. This may not register right away, but let me say this. Leave your pickle alone for a couple of nights, you know what I mean? Now, come on. I'm only interested in a couple of things. Wait, is that a note for me? Is somebody passing me a note? What does this say? Frank, please do me a favor. I can't find a brother of mine. I could dig it if you could call him from stage. His name is Dirty Tom Nomads MC. Signed, thanks, Bear or Bean. I can't tell. Well, if he's out there, Dirty Tony De La Nomads MC. Get in touch with Bean or Bear. And as I was saying, Devil, I'm an average sort of a person. I'm you wouldn't believe it, but I'm very much like the people here in this audience tonight. I think we definitely have something in common. Wait a minute, I thought you had funny things growing in your hair and all that other shit. I thought right weird music, you know, I thought listen, biker and everything. I mean, shit, you know, big carefully. titty chick that you just had out here with listen the camera. Listen carefully to me, you know. old devil. Uh huh. I'm only interested in two things. Yeah. See if you can guess what they are. I would think, uh, let's see, maybe. Uh, well, I'll give, you, I'll give you two and, uh, clues. Uh, let's see. Uh, Let go of your pickle. What? Let go of your pickle. I'm not holding my pickle. Well, who's holding your pickle then? I don't know. <laughs> She's at an audience. Hey, Dale, would you like to come up here and hold my pickle to satisfy this weird man out here on the stage? You're probably wondering why we call it a pickle. oh, I, I, hate, I hate to squeal on you, Bozio. I mean, devil. But look, I'm only interested in two things. Oh, wait a minute. All I have to say is, God help me, even though I have this, this fucking mask on. Listen, if you think that mask looks bad, you ought to see his pickle. I'm only interested in two things, and that's titties and beer. You know what I mean? What? Titties yeah. and beer. Titties and beer. Titties and beer. Titties and beer. Titties and beer. Titties and beer. I don't know if you're the right guy. Titties and beer. Titties and beer. <sighs> No, don't sign it. Give me time to think. I mean, hold on a second, boy, because. That's magic kid. And then the devil let go of the pickle, and out come my girl. They heard the titties flop popping all around the world. She said, I got me three beers and a fistful of downs, and I'm gonna get ripped, so fuck you clowns. Then she gave us the finger, it was rigid and stiff. That's when the devil, he farted, and she went right over the cliff. Whoa, tinsel time. devil was mad. I took off to my pad. I swear I do declare. How did you get back there? I swear I do declare. How did you get back there? I swear I do declare. How did you get back there? I swear I do declare. How did you get back there? I swear I do declare. How did you get back there? All right. that, that, that's enough of the devil and his famous pickle. Okay, that's enough of the devil and his famous pickle. pickle. Oké, okay, titties and beer. Dus dat is een conversatie met de duivel? ja, dat is aan Terry Bozio. Hè? Dat is aan de, drummer, en, ja. en eh, Frank de Frank, ja, ja, ja. Dus ja, de, eh, de Frank die wilde, de, <laughs> die wilde eh, de tetten en bier en, en, en de duivel heeft dat afgepakt. En dan zegt hij van, jammer en dan hebben die een hele dingen van, ja, dan moet, hij dan, moet hij dan moet hij een contract tekenen. En dan zegt hij van, ja, hé, want, en, wat, wat, wat, en dan zegt hij, ja, dit is een bier. En ze van, oh, nee, don't sign it. Eh, ik give me time to think. En uiteindelijk heet hij een duivel dan, ja, hoe moet ik dat zeggen, eh, over, overtuigd in, in zijn, conversatie eh, of zijn redenering om dan gewoon terug zijn griet en, zijn bier terug te geven. En, dan dat, zegt zijn bier op, en dan zegt, nou, zijn, zegt die griet op het einde wel, fuck you clown, en is die weg. Dus ja. Voilà. Dat is het nummer. Dat is het nummer, maar wel een heel funky nummer. <laughs> ja. Zonder een tekst, hè. Als je het muzikaal bekijkt, vind ik dat wel, wel inderdaad... Oh, wee, oh. Dat vind ik dat zo. Oh. Nou ja, gaan we, gaan we er echt prins bij halen? Nee, maar ik vind dat... dat ik heb dat juist tegen Karel ook gezegd, dat ik zo wat funky... Maar dat is dus de veelzijdigheid van... Uh, we dan, echt een, we dan echt een link naar Prins moeten maken... Eh, Bozo zegt op een gegeven moment... Deel you want to come out on stage and, and, uh, uh, uh, show, showing my pickle of zoiets. En, dus dat was zijn vrouw. En Deel Bozo heeft eh, met, met Prince op eh, Paisley Park nog een plaat gemaakt. Nog eh, Riot in English noemde die plaat. Voilà. Dat was dan een, met, <laughs> Simon erop en zo. Ja, dus ja, Oh, maar ik weet niks over muziek. Nee, helemaal niet. <laughs> voilà, zo. Carlo. Deel Bozo, ja. Maar, Dale, hè, ja. ja. Mm. Plaat ook gekocht, maar nooit opgezet. Voor de, voor de visuals nou, en waarschijnlijk. Ja, nee, voor, voor de collectie compleet. Tuurlijk, ja, absoluut, absoluut. Heb je alles van eh, Frank Stappen? Ik denk het wel, ja. ja. Ik denk dat ik vrij compleet ben. Well, that's a bold statement. Ja, nee, ik heb dat altijd gekocht toen dat uitkwam. En, en ja, ja, ja, En platen en cd's? Of enkel alleen maar... Heb je alles in plaat, cd? Eh? Nee, vooral de platen. En dan, ja, gelijk dingen dat we gehoord hebben die dan niet op plaat waren. Ah, of, versies dat hij herwerkt heeft. Op eh, We Only in het Volle Man, die heb ik gekocht. Maar ja, als ik dan moet, eh, ja, moet kiezen, zet ik de plaat op. Ah, heb, je, heb je I Don't want to Get Drafted ook, eh, dat singeltje? Mm. I Don't to Get Drafted. Nee, dat heb ik niet. Nee, nee. Voilà, is niet compleet. Niet. oh. Ja, joh. <laughs> Echt waar. Nee, nee, sorry. Sorry. Sorry, sorry. Ah, ik ben blij dat u wat vragen vallen. Dus. Nee, nee, nee, nee, nee, Ik heb Sap ook niet live eh, gezien, hè, dus ik... Wil je geen, uh, inkomkaartje kopen? 350 <laughs> frank. 350 frank en je mag gaan kijken. Ja, oké. Okay. Carlo, werd dat heel veel verkocht in, eh, in, de, in de platenwinkel? Mm, nee, maar Sap heeft ai, in het algemeen nooit, nooit veel verkocht. Hè. Dus niet dat die echt... Ja, million, million was. Want ik weet dat hem op welke show dat hij, eh, ik weet niet meer waar dat hem uitgenodigd was. En eh, dat hem ook zei dat er van bepaalde platen maar 6000 exemplaren van gemaakt werden. Wereldwijd. Ja, ik denk Jazz from Hell of Sweet. Ja, ja, ja, dat, ja, zo de latere, ah, zo eind jaren tachtig. Ja, ja. ja, dat dat echt heel kleine oplages waren. Dat hij ook zei van... Je moet dat hij daar wel een Grammy mee gewonnen heeft. Ja, maar dan zei hij ook van je moet, je moet het kopen, want ja, daar worden er niet veel van gemaakt. Mm. Mensen ja, hebben altijd, denk ik, een veronderstelling geleefd van dat hij heel veel platen verkocht heeft. Maar die heeft heel veel geld verdiend van het moment dat hij dat... Ja, eigenlijk de eerste mail order... Eh, ja, ik heb, dat nog gedaan. Ik heb dat nog gedaan, brieven geschreven naar uh, Gail ik, Ja, ja. Shut Up and Play Your Guitar was toen uitgekomen op eh, drie enkele platen. Maar alleen via hun mhm. konden die kopen. Ja, dat moest je gewoon. Ja, was dat dan, hey Frank, it's Gail from Belgium. Ja, ik denk dan moest je een brief schrijven. Ja, ja, ja. En dan gewoon eh, bestellen, ja. En dan kreeg je die thuis En dan werden die thuis opgestuurd. En dan die, die, die eerste doos met ja, de zeven eerste platen. De Old Masters, die heb ik dan... Ja, dat, kostte toen 100 dollar, wat veel geld was. Maar dan om naar het buitenland te versturen, kwam er heel veel bij, omdat dat mm. heel veel woog. En ik heb dan iemand, een vriend van mij, eh, eh, die zus woonde in Amerika. En die heeft toen, ik zeg, ja, ik heb tijd. Ik heb de platen toch, maar ik wil wel de, de doos hebben. Ja. En eh, ik zeg tegen François, ja, als je zus hoort, wilde dan vragen dat je die... Ik geef het geld mee. Ja. Het was toen 4000 Belgische frank. En eh, eh, wanneer dat die komt, maakt mij niet uit. Binnen een half jaar, binnen een jaar. Mhm. Ja, maar je kon, je kon dat enkel via, via de mailorder, hè? Mm -hmm. Barfco dat je denk, ja, man, dat, ja, dat, Barfco Ja, ja, dat dat, ja, en de platen dat, dat je dat dan ja, kon, kon bestellen, ja. Straf, eh, Barking Pumpkin. Ik kan ja. me nu toch niet meer voorstellen dat dat op die manier gebeurt. Hè? Ja, maar ja, nu met internet en zo is het allemaal ah, maar ja, voilà, Je denkt, ah, die plaat, ik zoek die op. En eh, ik bestel die, of ik ga kijken in een platenwinkel en ik koop die. Ja. Hè? Maar nu worden er terug meer vinyl gemaakt dan, uh, dan uh, ja. tien jaar geleden. Hè? Dus er, zijn dus er nu wel heel veel reissues die, die uitkomen hè, van, van de Zappa-platen eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja. Eh, ja. ik denk dat ook allemaal via, via Ahmed eh, nu met, uh, met de nieuwe... Ja, en dan is dat altijd van... Die plaat is, is 40 of 50 jaar geleden uitgekomen. En dan komt er altijd een... Ja, want nu is de Overnight Sensation die nu juist is uitgekomen. Jawel, in, in, in, een, box. maar wel op cd, ja. Vijf, vier cd's, dan één Blu-ray. En dan wordt dat op plaat, ja. De dubbele plaat uitgebracht. Mm die denk ik iedereen heeft. Dus die ga ik niet meer kopen. Ik heb wel een doosje gekocht. daar wel. Ik heb er wel over nagedacht. Hè? Ik heb er over nagedacht. Maar ja, ik heb hem al... Eh, ja, ik heb hem al Acht ja. keer heb je met ja, <laughs> ik heb hem in alle mogelijke vormen, promo, quadro... Ah, maar nu was zo de hype, ja, en het wordt terug uitgebracht in quadrofonie. En 50 jaar niet meer te krijgen. Ja, ik, ik heb die, want ja, mijn vriendin komt die zegt, maar alle heb die hoe vaak heb je die? En ik dacht dat ik die echt maar twee keer had en ik begin die. <laughs> en nog, en nog, en nog, en nog. Dus eigenlijk nooit genoeg. Ja. I can never get enough. Ja, voilà. Maar ehm, dat is eigenlijk wel maf, hè? want cd's, dat is uiteindelijk tien jaar geleden, iets meer dan tien jaar geleden, dat, dat, nog, dat we dat nog gebruikten. Hè? En nu, ik weet nog dat jij stuurde, Carlo die gaat cd's meebrengen en ik dacht, oh. Oh nee, cd's. <laughs> Ah, ja, maar ik... Ja. Ik vind het nog goed. Allee, ik vind nog altijd een heel goed medium. En, eh, tuurlijk, Maar ik dat vind dat niet minder waardig. Nee, nee. Maar ik, heb, ja, in een auto een... heb je dat al niet meer, hè? Nee, nee, dat, ik heb daar ook niet meer een auto. Maar ik ah. vind... Eh, ja, ik heb nu die, die voorlaatste uitgave gekocht. Die funky... Nothingness. Nothingness, zoals ik u zei. En ja, dat, dat is uitgekomen op drie cd's en op een dubbel LP. Maar dan op dubbel LP heb je gewoon de helft niet. Dus oh. ik heb het doosje gekocht en ik zette dat op. Ik werd letterlijk omvergeblazen. Mm, mm. Dat klinkt ongelooflijk goed. Echt, ja. En dat is eigenlijk nooit, nooit op, ervoor eh, uitgebracht geweest. Nee, dat zijn zo... De eigenlijk, ja... Eh, Anders dat beter Chunga's Revenge genoemd, want dat is die periode allemaal. de klep en... Uh, ja. Maar de, echt... deluxe eh, box of zo. Ja, ja, natuurlijk dingen dat je niet nodig hebt, maar ja, weet je, wel <laughs> fijn eh, om te horen wat dat eigenlijk allemaal ja, ja, klopt. De, de bedoeling was. En zo zijn er ja, veel dingen wat we nu klaar hebben. Die Crush All Boxes van uh, Zappa. Ja, heeft hij toen ja, in zijn eigen voeten geschoten. Omdat hem dit eh, eh, op een radio gespeeld heeft. En iemand heeft dat toen ja, opgenomen. Zo slim geweest van dat op te nemen. En dan uitgebracht op, eh, op cd. En ja, hij is er natuurlijk achter gekomen. En dan, dit is eigenlijk nooit officieel verschenen. Dat zijn... twee twee platen, Ja, dat ja. nummers staan op You, you Are What You Is. Ja. En eh, Tinseltown Rebellion. En op Tinseltown Rebellion, ja. Dus die nummers zijn verspreid over twee platen, maar natuurlijk met meer. Maar dit had eigenlijk ja, de plaat moeten worden. En ik vind dat, ja, je, gaat, je gaat horen, het klinkt beter. Ik vind dit echt beter dan de, ja, wat dat oorspronkelijk uitgekomen is. Van iets luisteren. Ja, voilà. yeah. for the fire. poke it around if it died down. Oh yeah. She was a fine girl. She go up in the morning. She go down in the evening. All the way down. She do the dishes. If you wishes. Silverware too make it look brand new when she get through. Oh yeah, she was a fine girl. that she was a fine girl. Didn't need no school, she was built like a mule with a thong sandal. Yeah, was no kind of job she could not handle. She could get down with the get down, all the way down. can do it. She made a bet with her sister who's a little bit dumb. She could prove it any time all men was scum. I don't mind that you called me a bum, but I knew right away she was really gonna come. So I got down to it. I whipped off a bloomers and stiffened my thumb and applied rotation on a sugar plum. and stroke till my wrist got numb, but I still didn't hear no dynamo hum. Dynamo hum. Dynamo hum, dynamo hum. Where's this dynamo coming from? I done spent three hours and I ain't got a crumb from the dynamo. is Right here on the floor. And how about you, fauna? You wanna? Hmm, sound like you're choking on something. Did you say you want some more? Well, here's some more. and a pair of zircon encrusted tweezers. Tweezers. Wait a minute, let me sterilize them. Give me your lighter. where she's coming from, but I just met a lady named Dynamo Hum. She strolled on over, said, Look here, bum, I got a $40 bill, say you can't make me come. You just can't do it. I whipped off a bloomers and stiffened my thumb and applied rotation on a sugar plum. I poked and stroked till my wrist got numb And you know I heard some dynamo hum Some dynamo hum Dynamo hum, dynamo hum, dynamo, dynamo, some dynamo, and a little dynamo, and some dynamo, and some dynamo, and some dynamo, and a little dynamo, and some dynamo, and some dynamo, and some dynamo, and dynamo. Uh, dynamo hum. En dat is van de plaat? Overnight Sensation. Oké. Het leuke is dat er, uh, er, zijn, er wat meisjes bij, eh, dames die op de achtergrond eh, meezingen. Ah ja, oké. En Frank Sappa was niet vies van... Allee, vies. Nee, nee, nee. Dit is, vies zijn van meisjes. Dit is een ander verhaal. ja, oké. Okay, cool. Ja, maar ja. Dat zijn de iCats trouwens. De iCats. Ja. Van Ike en Tina Turner. <laughs> Oké. Ja, maar we gaan over iets anders beginnen. Bill Withers, die had toch ook uh, How About the Praquettes, of hoe noemen ze dat weer? Op die plaat ehm, live in Carnegie, Hall. Kennedy, Carlo? Bill, Bill Withers ken ik. Live in the Carnegie Hall, een van de beste live platen. Dubbel ah, jawel, jawel, jawel. jawel. Dus ik heb op een gegeven moment zo over zijn achtergrond zangeressen, How About the Praquettes? Ja, sorry. <laughs> in alle gevallen ja. Een must om te kopen. Echt een gravenplaat. terug naar Frank Zappa. De iCats dus. Die zat een, eh, blijkbaar in de studio naast uh, Zappa toen, toen hem eh, aan het opnemen was. En dan, heeft hij gezegd, kom. Hij heeft dan gevraagd aan, uh, Ike dan, van ja, mogen, wij, hè, mogen we de, de, dames even lenen? En die heeft er toen heel, een, een, een proper factuurje naar gestuurd van... zoveel, zoveel uur per dame is dan, ik weet niet, dat was dan, dan 100, 100 en zoveel. Maar hij heeft meer betaald dan dat... Dan, dan dat, Ja, want hij, en zei, ja, maakt niet uit hoe lang dat die eh, zingen... Mhm. of hoe lang dat, dat, dat die moeten repeteren met u. Het is 25 dollar. Ook voor Tina Turner. Het is 25 dollar ieder, per dag. Oké. <laughs> per dag? Ah, in de jaren 60? En dan... Nee, 70. ja. ja. En dan Tina was maar zo, zo content dat ze zei van, oh, moet eens luisteren wat wij hier gedaan hebben. Zo fantastisch. Dus, <laughs> tegen tegen Ike. Tegen Ike, ah, je moet eens komen luisteren. En dan, eh, die vond dat zo verschrikkelijk, dat die zei van, eh, die komen niet in de credits. Nee? Ik, wil, ik wil niet dat die op de plaats staan. Oh my god. Staan daar ook niet op, hè? Nee, staan er gewoon niet op. Nee, nee, nee. Ja. Worden, worden echt niet vermeld, hè? Nee, nee, nergens. dat is eigenlijk, ik, heb, ik heb dat gezien met die eh, eh, classic album van, eh, van Overnight Sensation. Dat, ze dan, dat is dan de met Joe Towers die dan achter de tafel zit. en, dan, en, dat, en dat, die, dat die dan die schuiven dichtzet, dat je alleen de, de, de dames hoort, de iCats hoort. En dat, je, dat, van, oh ja, dat, zijn, dat zijn die, dat je zegt van, wat? Ja. Dus ja, er zijn nog een paar nummers waar ze op meezingen. Uh. en zelfs ja, dat, er, dat ze volledig zijn weggemixt en zo achteraf. Maar, eh. Zombie Wolf, hè? Hoort je die ook? Ja, ja, ja. Hoorde die dames ook, ja. Man, Jesus Christ. Kan ook opgezet worden, hè? dat kan allemaal. Ja. We, hebben nog, we hebben nog 16... Eh, ja, tuurlijk. seconden. ja, minuten, minuten, minuten. <laughs> ik weet niet wat jullie willen doen en met welk nummer dat jullie willen eindigen. Dus we hebben nog iets, minder dan een, iets meer dan een kwartiertje. Ja. Het enige, het enige weten we al. Ik weet dat de nummers van eh, Frank Zappa lang kunnen duren. Dat kan. Dus ehm, ja, tel me. Hè. Nog een plaat opzetten die Filip nog eh, kan hidden. ik weet het niet. Een cd'ke of... Het is, eh, is moeilijk, hè? Omdat, omdat je nog zoveel veel. kunt doen. Hè? Maar ja, we doen dat volgend jaar opnieuw. Hè? Gaan we, daar, <laughs> er ook een traditie van maken? ja, sommige dingen moeten niet veranderen. Allee, als het goed is, moeten we het blijven doen. Hè. Mhm, mhm. Voilà. Ja, dat is waar. Dat is waar, hè? Mhm. Ja. Ehm, ehm, ehm, Ondertussen minder dan een kwartier. Ja. <laughs> Alhoewel, anders moet je, eens kijken. Ja, ik weet niet. Eh, gaan, we die, gaan I Don't Wanna Get Drafted... Eh? <laughs> dat staat onder Frank Zappa en de, eh, de plaat noemt... ik denk dat dat de Lost Episodes zijn dat, dat, dat opstaat. Als je het, eh, als je het kunt vinden. En dat nummer noemt I Don't Want To Get Drafted. Dat is nog wel een grappig. Goede keus, ja. I Don't Want To Get Drafted. I Don't Want To Get Drafted. Voilà. Hello, anybody home? Special delivery. I don't want to get drafted. I don't want to go. I don't want to get drafted. I don't want to get drafted. I don't want to go. I don't want to get drafted. No, no, no. Roller skates and disco is a lot of fun. I'm too young and stupid to operate a gun. I don't want to get drafted don't wanna get drafted. I don't wanna get drafted. I don't wanna get drafted. My I, I, sister don't wanna get drafted. She don't wanna go. My sister don't wanna get drafted. My I, sister don't wanna get drafted. She don't wanna go. wordt, hè, Yves? Maakt niet uit. I Don't want to Get Drafted van Frank Zappa. Uh, het volgende is dan een plaatje. Uh, amai, um, sorry. Carlo, je hebt een plaatje klaargelegd. Ja, hoeveel had hij ook rookte, wat ook niet, niet echt gezond hij, uh, eh, was. Hij had, had, een, speciaal dieet, hè, de Frank? Ja, koffie en <laughs> eh, sigaretten. Ja, ja, ja, ja. dat was zijn ja, food. Mhm, dat Black water, drinking black water. En, ja. en die dronk heel de dag lang koffie? Ja, mhm. zwart, ja. ja. En eh, ja, hij was heel ja, fel gekant tegen, tegen drugs natuurlijk. Ja, wel, ja, dat is waar. Ja. En eh, ja, als de muzikanten dat namen, ja, dan kon hij ook... Vertrekken. Kon onmiddellijk vertrekken. En hij heeft... Ik denk dat dat ook... Dit is van 1970, denk ik. En dan heeft hij voor een radio Public eh, announcement, hè? Ja, eh, antidrugspots ingesproken. PSC, public, public, Service Announcement, ja. En nu, eh, ja, daar staan er denk ik vijf, vijf of zes op. Dus dat die waarschuwt tegen ja, speed en... Uh, want, speed, je zou, ja. want je zou denken, voor de <laughs> muziek die hij maakt, dat je toch ook wel wat in... Mm ja, dat is misschien eh, dat, is, uh, ja. je juiste conclusie, maar je zou denken, hey, de muziek die hij maakt, dat is Mensen hebben altijd speciaal, gedacht van hem, hè, dat, hij, dat hij zwaar aan de, aan de, aan de stuf zat om, eh, om zo'n zo rare dingen te doen. Maar, ja. Dat is ook niet... Allez, dat is ook niet... Ik denk dat je dat net niet moet pakken, omdat je dat dan anders gewoon niet kunt. Ja, maar... Spelen, ja, er zijn wel nummers gemaakt. Oh ja. Op. Ja, ja sowieso. Ja, ja, ja. Dat je denkt, ja, inderdaad. Ja, ja. <laughs> geen goede nummers ook. Hè. Maar ja, het is niet... Ja, sommigen hebben dat nodig, anderen niet. Hè. Ja, dus, voilà, uh, een ja. bewijs dat hij dat niet nodig had. Hè. is, uh, horen we nu, ja. Susie. Susie Speed Freak. This is the voice of your conscience, baby. I just want to check a couple of things out with you. Did you know that you've got five years to live if you start today using speed? Think of it. Five years and it's all over. You've already spent maybe nine, ten, eleven, maybe 12 years in school, and it was such a drag, wasn't it? Just think, in five years, it can all be over if you use speed. Start today. A public service announcement of the Do It Now Foundation. This is Frank Zappa from the Mothers of Invention. Hi, wanna die? Start today. Use a little speed. You got five years. Rot your mind, rot your heart, rot your kidneys, cucaracha. A public service announcement of the Do It Now Foundation. This is Steve Stills, and all I got to say is speed kills, so watch it, put it down, do it now. A public service announcement of the Do It Now Foundation. This is John Mayall speaking, and I'm talking to anybody who'd care to hear my personal views on speed. I've seen too many people suffer as a result of taking this drug, and you do risk a good part of your mind. So use your head while it's still in working order and recognize the danger of speed. That's all. A public service announcement of the Do It Now Foundation. Okay. Dus dat was het spotje dat hij heeft uh, laten ja, Ja, ja, ja. Dus uh, ja, de Frank die, eh, die zette zijn eigen ook in voor uh, ja, de volksgezondheid. Carlo, en jij dat plaatje gekregen? <laughs> Geweldig. Ja, ja. Geweldig toch? hè? Want ja, dat is geld waard het nu. Ja, nu wel, maar vroeger niet. Hè. Ah, ja, maar nou... Dat is met veel dingen, hè. Die, Ja, dat is met veel dingen. het, is nu, hè. Het nu. Zeg, ja we, ja, we zijn aan het einde, hè. Ja. Um, jammer. Ja. Carlo, merci komen nog terug, hè? Graag. Ja. graag. liever. Hoe liever. Sowieso op 28 december. Ja. En 22 eh, december, maar daar gaan we nog wat meer over communiceren met Nel Ponshaars. 28 ook, dacht ik. Ja. 28 met Maro en dan ja, met eh, onze platenbeurs eh, die we gaan... dat is in april. Maar ja, nu gaan we eindigen met Yves, dankjewel om hier te zijn. Filip ook. Ah ja, ik moest hier toch zijn. Ah, je moest ik toch zeggen. Watermelon in Easter Hay. Ja. Van uh, Joe's Garage. Oké. Okay. Dank u wel. Fijne avond nog. Dada. Dank u. Jullie bedankt. Joe has just worked himself into an imaginary frenzy during the pay-out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. He knows The end is near. He has realized at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the imagination of the imaginer. And ultimately, who gives a fuck anyway? <laughs> So, <laughs> so back anyway, so he goes back to his ugly little room and quietly dreams his last imaginary guitar solo. Thank you. if you play the game, you will get me. Maybe you should stay with your mama. She could do your laundry and cook for you. Maybe you should stay with your mama. You're really kinda stupid and ugly too. And you should never smoke in pajamas. You might start a fire and burn your face. Maybe you'll return to Managua. You could go unnoticed in such a place.